Mooi is voor de Fransen. Als er muziek stelt, dan moet je dansen. Water is voor de vissen. Drink hij bier, daar kun je go van pinten. Pinten, alle dagen pinten. Als er niks te drinken is, dan heb ik geen moe. Pinten, pinten, alle dagen pinten. Van het bier wordt wil ik maar alleen zo goed. Die op is voor te scheuren, met carnavalsdop, dus tot te keuren. Regen is voor de bloemen, geef maar maar weer, dat mag me pot voor pinken, alle dagen pinken. Als er niks te drinken is, dan heb ik de moed. Pinken, pinken, alle dagen pinken. Van het duurt slokje lukt geluk, maar je zo goed. Whisky is voor de schopte, als je te ver draait, dan draagt de botte. Carmen had kastanjette, en door het bier kreeg hij ook dikke pinten alle dagen pinken. Als er niks te drinken is, dan heb ik in in moe. Pinken, pinken, alle dagen pinken. Van het eerste slokje voel ik mij alleen zo goed. Vodka is voor en toffe wetjes, die moeten kussen. Zie je, Timber de boete, drinkt een Bier dan op de noorden. Pinken, pinken, alle dagen pinken. Als er niks te drinken is, dan heb ik in de gedogen pinten van het eerste vloekse let maar jou lief zo goed.